Uur. Levi van Eck met het nos gesteld vanwege een resistente bacterie. Het gaat om de afdelingen intensive care en medium care. De bacterie werd twee weken geleden ontdekt. Het ziekenhuis dacht toen dat die via twee operatiekamers was verspreid. Na extra schoonmaak- en hygiënemaatregelen waren er deze week toch weer nieuwe besmettingen. Patiënten die de afgelopen weken in de operatiekamers zijn geopereerd hebben een brief gekregen. Als ze de bacterie bij zich dragen hebben ze speciale antibiotica nodig. Steeds meer mensen wisselen van beroep. Vorig jaar kozen 937.000 mensen voor iets anders, meldt het CBS. Het gaat bijvoorbeeld om leraren die ervoor kiezen om de verpleging in te gaan. Bijna een derde van de beroepswisselaars is jonger dan 25 jaar. Het gaat daarbij ook deels om mensen die van bijbaan wisselden. Bij mensen ouder dan 25 jaar kozen vaker hoger opgeleiden voor iets anders. 15 actiegroepen die strijden tegen de laagvliegroutes van Lelystad Airport gaan samenwerken. Op die manier hopen ze meer invloed uit te kunnen oefenen. Hun belangrijkste doel is om alle laagvliegroutes van tafel te krijgen voordat Lelystad Airport opengaat. Vliegtuigen moeten er relatief laag blijven vliegen om het vliegverkeer van Schiphol niet in de weg te zitten. Er bestaat al lange tijd veel verzet tegen de plannen voor het vliegveld in Lelystad. In Suriname is op de landingsbaan van een reisbedrijf een vliegtuigje onderschept dat drugs aan boord had. Vier mensen zijn aangehouden. In hetzelfde district werd eerder deze maand een duikboot ontdekt... die bestemd was voor de drugstransporten. De politie kan niet zeggen of er een verband is tussen beide vondsten. Suriname is al heel lang een doorvoerland voor cocaïne. Door meer politiecontroles langs de weg gaan drugstransporteurs vaker op zoek naar andere manieren om drugs te vervoeren. Het weer, het is bijna overal droog, wel kan het lokaal mistig of glad zijn. Temperaturen liggen tussen de 1 en 3 graden.